Roosje Maria, Madelief van de straat. Als jij naar huis gaat, is je hart nog vol haar. Roosje Maria, je huilt dan heel zacht. Want je weet toch, dat er niemand op je wacht. Roze Maria, wees maar niet zo bedroefd. Het is het noodlot dat je geduld beproeft. Roze Maria, kom denk er niet aan, want op een dag klopt de liefde bij je aan. Zij is zonder ouders. Al heel jong stond ze alleen, niemand om haar te helpen. Zij wist niet meer waarheen. En op zo'n droeve avond heb ik haar ontmoet. Roze Maria, ze lachte, ik gaf haar nieuwe moed. Moeder Maria, Madelief van de straat. Als jij naar huis gaat, is je hart nog vol haat. Roze Maria, je huilt dan heel zacht. Want je weet toch, dat er niemand op je wacht. Roze Maria, wees maar niet zo bedroefd. Het is het noodlot dat je geduld beproeft. Roze Maria, kom denk er niet aan. Want op een dag klopt de liefde bij je aan.